Zo, en dat knalt toch gelijk lekker in. Welkom op deze maandagavond hier bij Radio Martalen. Tussen 8 en 9 met allemaal favoriete bandjes van Nederlandse bodem. Mijn naam is Jasper. Ik neem vanaf deze week de maandaguitzending over van onze Joris. Want die is vertrokken. ik heb heel wat moois voor je in aanbieding. Ik heb de nieuwe Piet Philly bijvoorbeeld heb ik bij me. Die heb ik meegenomen. En daar gaan we natuurlijk een aantal tracks van draaien. En een, eh, de plaat waar we de afgelopen paar weken ook al wat nummers van hebben gedraaid. 17 september komt die uit. Mary Pierce, The Warm Aquarium. Die ga ik ook draaien. Ik hoop dat het net zo'n eh, zo'n spannende uitzending wordt als dat mijn collega van de MVS Radio hier eh, vijf minuten geleden um, aankondigde. En eh, dat gaan we eerst maar eens doen met de mortale hitte van de week. En die is van Lee Mason met het nummer Stamina. It's been 40 days and lights started flickering outside. liquor and grass. She puts the glow on the window, spreads herself all over the glass. Well, time and again. voice glow on. The window spreads itself all over the glass. Radio hit van deze week. En die was van eh, Lee Mason met het nummer Stamina. En denk je, hé, hey, dat klinkt wel erg lekker. Nou, de rest van de weken draaien we natuurlijk ook hier op Radio tussen 8 en 9 op 106.8 FM en 103.3 FM op de kabel. En natuurlijk via onze stream op de website radiomartalen.nl. Ja, ja, hij is weer in de lucht, onze website. We zijn druk bezig om er allemaal dingen op te zetten. Interviews van de afgelopen tijd, playlisten zijn allemaal overgezet. En natuurlijk de uitzendingen die we hebben opgenomen via de podcast kan je die bekijken. En ook uh, houd het in de gaten want hier kan je ook de uitzending van vanavond terug gaan luisteren. En natuurlijk de playlist bekijken. En eh, de Mortale Hit van de Week kan je daar ook altijd vinden. Radiomortale.nl. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Goed, wat ik ook niet kan benadrukken is hoe mooi de nieuwe Piet Philly Imperquisite Perquisite plaat is. Ik weet niet of jullie de, de vorige kennen. Mindstate, hun uh, debuutplaat van het duo. Die vond ik al niet misselijk en deze is nog veel mooier. Hij komt aanstaande woensdag, als ik het, ehm, als ik het wel heb, komt hij uit. En eh, aanstaande zaterdag is de albumpresentatie, officiële albumpresentatie in de Melkweg. Zorg dat je erbij bent, want ze hebben niet alleen een, um, een 16-tal nieuwe mooie tracks. Maar ze hebben ook een zesde bandlid waarmee, eh, zo beloofde Perquisite me, het eh, live geluid een stuk uitgebalanceerder en breder is. En ze veel meer mogelijkheden hebben. We gaan er natuurlijk het, eh, het komende uur een aantal tracks van draaien. En we beginnen met het nummer Womp to Tomp. Je hoort toch gelijk. Je hoort toch gelijk dat hij wat toegevoegd heeft aan het geluid. Onze perquisite. out of the womb, I was three days late. Wait, wait, my weight was about seven pounds. Floating up in heaven, now I was on the ground. Man, I was crying, dribbling, probably because I knew I didn't have any siblings. Sucking on my mom's sick, couldn't quit, and eat some milk. Yeah, love that shit. Had a split personality from the get go. Got the tit to relax, I couldn't let go. Whenever I wanted my mom, she had a jet, yo. Whenever I started to holler, it was like a threat, yo, yo. Go back to when it was simple and completely relaxed. See, pop stun, did it, mom done did it, cause when I needed something, I knew just how to get it, like. Wait, let's skip to about five years later. Tropical Ja, daar word je bijna helemaal stil van. Wat een mooi nummer. Dat was Womb to Tomb van Piet William het. Hun nieuwe plaat Mystery Repeats komt deze week uit. En ik kan hem je van harte aanraden. Even een, eh, een klein popquizje. Als jij weet wat het is, waarom ik dit nummer hier precies na ga draaien... dan zal ik het je zo direct vertellen. Ik ga ehm, hem nu draaien. En denk er maar eens eventjes gedurende 2 minuten en 40 seconden over na. Dan verklap ik hem direct. zal je gelijk even uitleggen. Op de nieuwe plaat van Piet Filin per doet Voist een bijdrage. Ja, ja. Uh, en Sven, de zanger-gitarist en de bassist, die doen mee op het nummer Last Love Song. En om als dank is uh, per op zijn beurt weer niet te beroerd om een eh, nummer te produceren van de nieuwe Voice-plaat. A Tale of Two Devils heet die. En die komt pas in januari uit. Maar we gaan eens even kijken, want via de MySpace van Voice kunnen we het nummer Everyday I Work on the Road horen. Ik ga eens even kijken of dat gaat lukken. We talk a little oh, ah, shit while listening to Love Spit. My thoughts go like. And every time we avoid a kiss, we're talking all about relationship. And when you bring some common sense. So finally we talk common sense. It doesn't work out. We'll act like friends. another planet and instincts rise just to forget it still every day it hits so many nights nothing to say i'm kept awake like everything everything forward Everyday Work on the Road, de nieuwe single van Voiced. Je kan hem op eh, hun MySpace beluisteren, myspace.com slash Voiced. En ehm, dit nummer is opgedragen aan Joris. Hij zit normaal gesproken op de maandag, maar sinds vorige week is hij eh, niet meer bij Radio Martalen. Helaas, hij is de afgelopen weekend verhuisd naar Engeland en wij wensen hem uit eh, de grond van ons hart heel veel succes, Joris, met je baan. Goed, over naar de volgende. wat ik nog even wil draaien was het volgende dat Spinvis met Wespen op appeltaart. Misschien wel het mooiste nummer dat je dit jaar zult horen. uit heel vals en zwaait naar de portier. Er is behoorlijk wat bezoek vandaag. Wespen op de appeltaart, de koffie komt voorbij. Ik vind het best, ik zou niet weten wie er jarig is, hoera. Of hoe het nou toch verder moet met mij. En de dag is kort, en de dag is lang. S'avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. Goed je groente eten en niet te laat dat ze komt, want ze was er gisteren ook in donkerrood. En de zon scheen en toen aten we Chinees. En ik weet zeker dat ze wist dat ik naar haar keek. Ze is hier nieuw, ze is genoemd naar een prinses. Alles is zo anders nu, sinds een week en veertien uur precies. Ik weet niet wat ze van me vindt, maar ik doe mijn best. Zachtjes praten, rustig naar de les. Ze is zo stil, we drinken thee. Het is al laat, ze neemt haar pil, die neemt haar veilig mee. En zacht naar het einde van de nacht. Slaap wel, slaap wel. Ik hoop maar dat ze nooit zo droomt als ik. zelf en geregeld. Zelf noemen ze de Beach Boys en de Bixies als voornaamste invloeden. Je hoorde de border met eh, het nummer Beyond the Equator. Ik was het even vergeten. Ehm, en afgezien, van de invloeden van de Beach Boys en de Pixies... zou ik daar met alle liefde de naam van de Jesus and Mary Chain... en My Bloody Valentine aan toevoegen. En over My Bloody Valentine gesproken je hebt het niet van mij, maar let op. Die staan volgend jaar nog wel eens. Die dus zouden volgend jaar nog wel eens terug kunnen zien op het Coachella Festival. Als je in de Verenigde Staten bent tenminste. En wie weet komen ze daarna ook wel weer naar Nederland toe. Maar Bloody Valentine, eh, de legendarische shoegazer bent. Goed, ik dwaal af. We zijn hier in tenslotte met Nederlandse muziek. En voor dames met kittige gitaarliedjes hebben we altijd ruimte. Zoals bijvoorbeeld in het geval van Appie Kim. Je kan haar donderdag zien in de Oki En dat eh, begint om 9 uur. Althans, de deur gaan open om 9 uur. En als je een... Eh, een frequente bezoeker bent van Oki, dan kan je weten dat het nog eventjes kan duren voordat de muziek begint. Goed, Kim, Don't Chase the Devil. adviezen van Appie Kim met Don't Chase the Devil. Je kan eh, eh, aanstaande donderdag vragen of zij nog meer goede adviezen voor je heeft. Dan speelt zij in de Okie en dat gaat vanaf 9 uur gaat het daar aanvangen. En misschien heeft ze haar kat Pietje ook wel bij zich. Zo niet, ga naar appiekim.com. En eh, daar kan je het e-mailadres van haar kat vinden. Mocht je de onbedwingbare neiging hebben om die kat een uh, mailtje te sturen, doe hem ook de groeten van mij. Goed, ik heb je al, eh, al klaar, lekker gemaakt met, een, <laughs> met, het, met de nieuwe Mary Pierce plaat, The Warm Aquarium. We hebben de afgelopen twee weken daar een aantal nummers van gedraaid. En dan gaan we gewoon even vrolijk mee door tot de release op 17 september. En ik ga het nummer The Town Where We Used to Live draaien. Beeldschoon. looking for some better days. Well, this town has no meaning if she's not coming back again. Mary Pierce met The Town Where We Used To Live. Prachtig, prachtig, prachtig. Van eh, hun nieuwe plaat Dorm Aquarium, 17 september, komt die uit. Ik kan het niet vaak genoeg aanprijzen. En we gaan er zeker nog een nummer van draaien. Net als van de nieuwe Pete Philly en Perquisite. Mystery Repeats komt deze week uit. gaan we ook nog wat van draaien. En natuurlijk gaan we ook nog wat andere nummers draaien. Wat heb ik bijvoorbeeld nog meer in de aanbieding? Ik heb bijvoorbeeld de nieuwe David Gilmore Girls. Mm, heel mooi. Hij heet Young Red. En je gaat hem nu horen. Eh, David Gilmore Girls met Young Reds En natuurlijk hoorden we de Cheered van Voist En van Amsterdam gaan we door naar de Mali-woestijn. Met Lobby Traoré en Joep Je hoort Allah, jee, Massa, jee En ongetwijfeld zag ik dat fout. Maar dat kan me even helemaal niks schelen. Kijk. Dat zijn nog eens hete zomernachten. Tot hier de herfst alweer is begonnen. Mati, Jondo Mati Medinuna. Mabi, Jondo Mati l'abandonné. Dunya Musulu, Labangotewa. Mabi, Jondo Mati l'abandonné. Chebalu, Mabi, Mati alako anga hine na nabi chutondo mati labandone alahi wa wahidu masai alaire nabi chutondo mati labandone folikadi manye maluma nabi chutondo mati labandone mabi juyono masiti aladone nabi l'abandonner. Ma vie, tu t'en as, tu l'abandonner. Jomi, tu t'en as, John, tu l'abandonner. Ma vie, tu t'en as, tu l'abandonner. vervolgens krijgen we nog een halve minuut krekels. Nou, dat geloven we allemaal wel. We gaan snel door met Monocraft met nummer Myself. This'll be my last love song. So take it as you wanna. But after this, I'm gonna leave it no more pain. This'll be my last love song. So take it as you wanna. But after this, I'm gonna leave it no more pain. Incompatibility, instability. Thought it was freedom. what you was giving me, selling me. Never free real chill. Listen to the lies, so we kill the time. I express all my pain to unwind and find that it's time for a healthy dose of reality. Knowing that we ain't like most, we got a connection to bits and toes. But how does it come that we feel alone? This ain't about messing with the hoes. Uh, when we together, we don't foreclose. I've weighed the cons against the pros, and now the case is closed. This'll be my last love song, so take it as you wanna. But after this, I'm gonna leave it no more pain. This'll be my last love song. Suffer more than, but yo, I've grown some. Now I know just enough to know some. Souls can show some strength at the same time. It will rhyme to explain why I feel this way, and when I need to feel sane. Time to regain some and shit. Instead of you always complaining and shit. It's time for some solitude. Fuck a bad attitude. Seemed that you had a dude who just wasn't in the mood. For the mood swing. such a predicament. Whack situation that both of us been living in. But I ain't giving it. Uh uh Ain't happening. Seems that my old demons, they be back again. Had it then. After this, I won't make a love song again. This'll be my last love song. So take it as you wanna. But after this, I'm gonna leave it this'll be my last love song. So take it as you wanna. But after this, I'm gonna leave it no more pain. This'll be my last. stelletje grappenmakers. Piet Philly en Perquisite. Je hoorde Last Love Song met een, in het outro Cheert en Sven van Voist op respectief, respectievelijk de zang, of wat zeg ik, de zang, de mandoline en eh, de accordeon. Goed, we gaan gelijk door met Mary Pierce, want we hebben nog maar een paar minuten en we willen dit nummer Californian Girls ook nog even draaien. Mary Pierce. Piers moeten nog even wachten. Mocht je deze week niks te doen hebben, woensdag kan je naar Paradiso. Daar is een voorproefje van de nieuwe sound of the Dutch Underground. Onder die nummer gaan een aantal bands naar Berlijn de 19 september. En ik ben daarbij en met een beetje geluk kan ik daar wat interviews regelen. Goed, aanstaande woensdag dus in Paradiso. Adept, About, Check One Two. En mocht je luisteren via, via internet en in Groningen of in de nabijheid van Groningen wonen. Aux Raus, De Moi Non Plus, Suicidal Birds en Adept staan op vrijdag 7 september in Vera. En mocht je nou helemaal vanuit Berlijn luisteren... About, Check One Two, E.T., Explore Me, Aux Raus, De Moi Non Plus, Suicidal Birds en Adept zullen in Club Zapata, en dat is in Takeles uh, eh, gebouw en eh, aan de Oranienburgerstrasse, uh, eh, zullen daar spelen op de woensdag 19 september. Zorg dat je erbij bent en mocht je gedag komen zeggen, dan gaan we een, een lekkere Radelberger samen drinken. Goed, de uitzending zit er bijna op. Ik zeg Ayong Hakaseo. Ik ben er volgende week maandag weer en ik ga eruit met een van de optredende artiesten van aanstaande woensdag. En ehm, vergeet toch bijna eventjes erop melden dat niet alleen Appie Kim donderdag speelt in Oki... maar dat je dan die avond ook naar de winst kunt gaan. Daar speelt Deluxe, die we voorheen kenden als Deluxe... en de Hype om 9 uur. Goed, we gaan eruit met About met A Stack of Marshals. En nee, dat is niet de politie die je komt halen. Dan wel Rutger van About zelf. Ik zeg morgen tussen 8 en 9 weer bij Radio Mortale. Dan is mijn collega Janniker. stack of marshals, I can hide behind the set and return to start my view. Don't want Je luisterde naar Radio Mortale.